Dit is door al negens met het NOS-journaal. De politie in New York heeft een mapper T.I. zou optreden. Bij het incident viel één dode raakte drie mensen gewond. De man die is gearresteerd op basis van beelden van een bewakingscamera... is de 30-jarige Roland Collins, een rapper uit Brooklyn. Hij zit vast voor poging tot moord en verboden wapenbezit. Collins raakte zelf gewond tijdens het incident. Hij kreeg een kogel in zijn been. In Zuid-Soedan worden tientallen burgers onder erbarmelijke omstandigheden vastgehouden in containers. Dat zegt Amnesty International. Volgens de organisatie staan bij de hoofdstad Juba vier metalen containers... waar tientallen gevangenen zonder proces worden vastgehouden. De containers hebben nauwelijks ventilatie... en de gevangenen krijgen maar één of twee keer per week te eten... en veel te weinig water, zegt Amnesty. De meeste gevangenen zouden burgers zijn die banden hebben met een voormalige rebellenbeweging. Amnesty roept de Zuid-Soedanese president Kier op om het detentiecentrum te sluiten. De Amsterdamse hoofdcommissaris Albersberg zegt dat presentatrice Sylvana Simons aangifte moet doen van racisme. Simons werd de afgelopen tijd online het doelwit van racistische uitspraken. Albersberg zei op de lokale Amsterdamse zender AT5 dat zijn advies geldt voor alle burgers die online met racisme te maken krijgen. Simons meldde zich vorige week aan bij de politieke partij DENK. Daarna kreeg ze een golf van racistische kritiek over zich heen. En dat moet worden aangepakt, vindt Albersberg. Hij zei dat de politie bezig is met een vooronderzoek. Ook het Openbaar Ministerie doet onderzoek. De vredesbesprekingen over Syrië liggen de komende twee tot drie weken stil. VN-gezant de Mistura zegt in een verklaring dat hij eerst vooruitgang wil zien op de grond... vooral in het verlenen van toegang aan hulpverleners.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

and take it to the streets. Nothing you can do, and there's nothing you can say. You can say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

what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you.